De Spaanse premier Zapatero, die momenteel voorzitter van de EU is, heeft dat gezegd aan de vooravond van een informele top in Brussel. Waar de steun uit zou kunnen bestaan, zei Zapatero niet. Griekenland dreigt door zijn enorme begrotingstekort het vertrouwen van de financiële wereld te verliezen, waardoor de euro onder druk kan komen te staan. De Griekse problemen staan hoog op de agenda van de Europese leiders. Gisteren hielden de ministers van Financiën van de 16 landen uit de eurozone al een videoconferentie over de Griekse begrotingsproblemen. De doorstart van de luchthaven Twente kan toch doorgaan. Gisteravond stemde de meerderheid van Provinciale Staten voor. Ook coalitiepartij PvdA stemde met de plannen in. In december was de PvdA nog tegen. De doorstart leek toen niet door te gaan. De PvdA steunt nu een aangepaste versie van de plannen, net als de andere coalitiepartijen CDA en VVD partijen willen strengere normen voor geluidshinder. En de provincie moet onderzoeken of de luchthaven Twente bij Enschede kan samenwerken met een nabijgelegen vliegveld in Duitsland. In een ziekenhuis in Texas is oud-senator Charlie Wilson overleden aan een hartaanval. De kleurrijke Wilson speelde in de jaren 80 een cruciale rol bij het verdrijven van het Sovjetleger uit Afghanistan. Wilson kwam in 2007 weer in de aandacht door de film Charlie Wilson's War. Acteur Tom Hanks speelde erin de rol van de flamboyante politicus... die er telkens weer in slaagt om geld los te krijgen voor geheime CIA-operaties in Afghanistan. Daardoor werden miljarden uitgetrokken om de Afghaanse mujahideen rebellen te voorzien van moderne raketten... waarmee uiteindelijk de Sovjets werden verdreven. Dan het weer nog. Vannacht wisselen bewolkt een periode met sneeuw, vrij veel wind. Het is enkele graden onder nul.